Duizenden ouders werden onterecht beschuldigd van fraude. Soms kregen ze daardoor grote geldproblemen. En keer op keer liepen ze bij de Belastingdienst en in de rechtbank tegen een muur aan, zegt de commissie die het onderzocht. Wij hebben ons rapport de titel Ongekend Onrecht meegegeven. Ongekend omdat getroffen ouders jarenlang niet gezien zijn in wat hen is aangedaan. Volgens de commissie zat niet alleen de Belastingdienst fout, maar ook ministers, ambtenaren, de Tweede Kamer en zelfs rechters. De commissie constateert dat grondbeginselen van de rechtsstaat geschonden zijn. En dat raakt iedere Nederlander. De commissie zegt dat er veel te weinig naar de persoonlijke verhalen van mensen is geluisterd en de wet was spijkerhard. Het was afgelopen dinsdag, de eerste dag van de lockdown, minder druk op de snelweg dan normaal. Dat blijkt uit de cijfers van een databank die al het wegverkeer bijhoudt. Het was nog wel drukker op de weg dan tijdens de lockdown in de lente. Quincy Promes heeft vanochtend weer meegetraind bij Ajax. Hij wordt verdacht van een steekpartij, werd zondagochtend opgepakt. Dinsdag werd hij weer vrijgelaten en Ajax vindt dat hij onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. En dat hij daarom prima weer kan meedraaien. Op de markt in Waalwijk loopt een bijzondere boa rond. De bijzonder oplettende artiest. Hij wijst iedereen op de anderhalve meter regel. Niet door een bon uit te schrijven, maar met een arsenaal aan ludieke attributen. Zoals een stok van anderhalve meter met een gele en rode kaart erbij. Nee, je mag hier helemaal niet komen met de auto. Perfect, zo hoort het zich. Zo gaan we naar de markt toe marktkoopmannen in Waalwijk zijn blij met hem. Hij zorgt dat de mensen op afstand blijven en dat toch niet gefietst wordt. Hij ziet alles. Zo, dat was Carola, die even de verkeerde kant had genomen. Hoe doet hij het? Ja, hij doet het geweldig. Je ziet dat um, het goed effect heeft op eh, de bezoekers. De mensen hebben eh, plezier. Het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plekken droog en is ook de zon te zien.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 Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, Let me take you dancing. dancing like da da da da da Skirt, skirt on your body just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. No, we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what. me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move.